20 uur lang de beste DJ-sets. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now. Jarno van der Wielen. Boost your life. Your life. Dit is Slam. Als iemand kleurenblind is, denk je misschien dat hij helemaal geen kleuren kent. Maar dat komt weinig voor. De meeste kleurenblinden hebben moeite met bepaalde kleuren, zoals rood en groen. Ja, oké, maar dit gaat niet over je ogen. Dit gaat over je oren. En als het goed is kun je ze allemaal horen. Alle kleuren, a.k.a. alle farben dit uur in de Slam en Mix Marathon. Met zometeen de trek van Malou en Helsloot. Alleen, alleen komt eraan. Maar ze beginnen met Chami. Dit is Adieu. als je eenmaal op slim hebt gezet, dan zit je er nooit meer af op vrijdag. Dit is Alle Farben in de Mix. Met de track van Essel en The Edge. Had ik al goedemorgen gezegd? Ja, hè? die op het tandvlees gaan. Maar KJ, vrijdag is speciaal echt een speciale dag voor jou hè, vandaag. Ik mag, ik mag weer eten. Mag, ik mocht wel eten, maar ik had bedacht dat ik eh, vijf dagen ging vasten. Vijf dagen niks eten en eh, waarom wil je dat? Ja. Nou, eh, gewoon eventjes een factory reset van je lichaam. Dat leek wel een keer een goed idee. En hoe beviel dat? Vier dagen, vijf dagen niks eten. Ik lieg niet, ik heb gewoon niet eens honger gehad. Hè? Maar hoe dan? Hoe? ik snap er geen flikker van. nou <laughs> ja, ik kan het iedereen eigenlijk wel aanraden. Wat heb je de afgelopen week dan wel naar binnen gewerkt? Ja, alleen thee en water en zout. Zo nu dan. Dat was het lekkerste moment van de dag. Gewoon een paar korrels zout naar binnen krijgen. Wauw. Maar geen honger. Ja, gek hè? Ja, dat is heel gek, ja. En eh, wat heeft dat gedaan qua gewicht? Uh, twee kilo eraf. 3 kilo, eh, of 3% eh, minder vet, 2% minder spieren. Want ik train het wel gewoon elke dag door. Dus eh, het doel is ook niet afvallen hoor, moet ik zeggen. Alright, alright. En je hebt nooit zo'n momentje gehad dat je even bijna van je stok afging? Nee, nooit. Het enige is, wel zin in lekker eten. Maar wij worden echt met z'n allen de hele dag door alleen maar getriggerd om te eten. Elke reclame gaat over vreten, op radio, tv, alles. Dat is niet normaal. Dus het is echt gewoon een mindset. Daar ben ik wel achter gekomen. Wauw, thanks voor de tip, KJ. there's not a line. With every step in the darkest hours when hope is drifting away. reach for the sky 10 uur in de Slam Mix Marathon. En het is zo'n man, ik zie het nu in zijn Instagram stories. Als hij een hotel binnenkomt, gelijk het dekbed lostrekken wat ingevouwen zit in het bed. Man naar mijn hart. Dat ook niet hebben, gewoon lekker je voeten vrij kunnen bewegen toch? Sowieso op zijn set. En als je ook nog een beetje kookinspiratie nodig hebt... hoe die tofu klaarmaakt staat ook op zijn Instagram. Hij kan in meerdere delen mixen. Met muziek en ook met ingrediënten. Alle farben nu. cause I'm look at my eyes, shit is red. I be really on the hay. I don't really give up. I don't really give up. Look at my eyes, shit is red. Look at my eyes, shit is red. Look at my eyes, shit is red. I be really on the hay. Look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, shit is red. Hij kan koken, hij kan goed de was doen. Alles te vinden op zijn Instagram. En Slam Official. Echt een aanrader om even te checken. Sowieso, blijf bij ons. Blijf vroeg het weekend vieren. Want zometeen Gijs Alkemade met onder andere Mix Marathon Request. Een uur lang wat jij wil horen in de mix. Dus geef je favoriete track door via de app van Slam. En vanaf 10 uur Dallas K. You give me vibe.